met het NOS-journaal. De gemeente Dordrecht heeft zandzakken neergelegd voor panden aan de kade. Door de hoge waterstand lopen veel kades in de stad onder. Het water staat nu ongeveer op 2,24 meter boven NAP. Het hoge water komt door een combinatie van springtij... hoge watertoevoer uit de rivier en een westenwind. Automobilisten worden gewaarschuwd dat ze niet moeten parkeren aan de kade... want het water stijgt nog altijd. Ook in Rotterdam, Zwijndrecht en Vlaardingen veroorzaakt het hoogwater problemen. Ridouan Taghi was in shock en kon niet geloven dat zijn schuilplaats was ontdekt... toen hij eind vorig jaar werd gearresteerd in Dubai. Dat zegt de politie van het Emiraat tegen Nieuwsuur. Volgens de politie zat Taghi s'nachts een glas rode wijn te drinken... toen een zwaar bewapend arrestatieteam zijn villa binnenviel. Hij probeerde nog te ontkomen, maar dat mislukte. De politie in Dubai zegt dat Nederland nauwelijks een rol speelde... bij de opsporing van Taghi. Er is een akkoord over de verdeling van het Nederlandse deel van de Noordzee. De overheid en een aantal belangenclubs hebben daar meer dan een jaar over onderhandeld. Er komt 200 miljoen euro beschikbaar. Het grootste deel daarvan is voor het uitkopen van vissers... en het duurzamer maken van de visserij die overblijft. De afspraken zijn nodig vanwege de komst van grote aantallen windmolenparken. Het online deel van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam... wordt gepresenteerd door Nicky de Jager, beter bekend als Nicky Tutorials. Ook neemt ze een YouTube-serie op met artiesten... en op televisie is ze te zien in de halve finales en de finale. die jager zegt extreem vereerd te zijn dat ze is gevraagd. Het weer. Het is bewolkt en er trekken stevige buien over... met kans op hagel, onweer en natte sneeuw. Ook blijft het flink waaien. Ook morgen winterse buien en een krachtige tot stormachtige wind. In het westen is wat meer ruimte voor de zon.